Jong met het NOS-journaal. GroenLinks geeft geen steun aan de Nederlandse deelname aan de NAVO-acties in Libië. De fractie stemde gisteravond tegen een bijdrage aan de handhaving van het vliegverbod. En ook trok GroenLinks de steun in die ze vorige week gaf aan Nederlandse deelname aan handhaving van het wapenembargo tegen Libië. Zoals verwacht is een ruime Kamermeerderheid het wel met de missie eens. Maar volgens GroenLinks is er veel onduidelijkheid over wat er precies onder de operatie valt. Bijvoorbeeld of het leveren van wapens aan opstandelingen mag. Minister Roosentaal herhaalde dat de VN-resolutie die ruimte niet biedt. Ook vannacht zijn in de Ivoriaanse havenstad Abidjan zware gevechten gemeld tussen aanhangers van zittend president Bakbo en de gekozen president Ouattara. Bij de ambtswoning van Bakbo en bij het gebouw van de staatstelevisie zijn schoten gehoord. De staatstelevisie zou nu in handen zijn van aanhangers van Ouattara. Bakbo is al weken niet meer in het openbaar verschenen. Hij zou zich hebben verschanst in het presidentieel paleis in Abidjan. Een rechtbank in Argentinië heeft een generaal die diende onder de junta tot levenslang veroordeeld. De ex-generaal Eduardo Cabanillas leidde in de jaren 70 een beruchte gevangenis van het militaire regime. De meeste gevangenen in het complex in Buenos Aires waren dissidenten die uit buurland Uruguay waren ontvoerd. Ze werden er gemarteld en uiteindelijk vaak vermoord. In het proces kregen drie andere verdachten straffen tot 25 jaar cel. In Moskou en Sint-Petersburg zijn in totaal meer dan 150 demonstranten opgepakt. Onder hen is ook oppositieleider en oud Boris Nemtsov. Tegenstanders van de Russische regering gaan elke 31ste dag van de maand de straat op om te protesteren. Die dag is een verwijzing naar artikel 31 van de grondwet waarin het recht op samenkomst wordt gegarandeerd.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 I'm not in it to win it. I'm in it for you. 106.9 ZFM ZFM Something flavor Aventura Hello Son las 5 en la Necesita cita para el psiquiatra a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos por sola. chocolate, juntarte y devorarte, llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ven, vive una aventura, hagamos de locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado. No es amor, no es amor, es una obsesión. No, no, es amor, no es amor, no.